Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Hevige regenval leidt in Rotterdam tot wateroverlast. Voorstellingen in de Pathé-bioscoop in het centrum zijn onderbroken en het gebouw is ontruimd. Ook het oude Luxor Theater heeft last van het noodweer. Daar zijn de kleedkamers ondergelopen. Volgens de brandweer komen er zeer veel meldingen binnen van wateroverlast. In vrijwel alle gevallen gaat het om ondergelopen kelders en straten die blank staan. De brandweer richt zich vanwege het grote aantal meldingen eerst op bedrijven en restaurants. Pas daarna kunnen particulieren rekenen op hulp van de brandweer. De meeste Europese beurzen zijn de dag toch met verlies gesloten. Bij opening stonden de belangrijkste beurzen nog op winst. Beleggers reageerden positief op de internationale steun voor Spanje. Dit weekend werd bekend dat het land tot 100 miljard euro mag lenen van de Europese noodfondsen. Maar gedurende de dag verdampte de winst op de beurzen. De Amsterdamse AEX-index sloot een tiende procent lager. Van de grote Europese beurzen sloot alleen de Duitse met een kleine winst. De politie heeft gisteren bij een grote antidrugsactie in Deventer 18 mensen aangehouden. De verdachten zijn tussen de 22 en 49 jaar oud en komen allemaal uit Deventer en omgeving. Agenten vielen op 11 plaatsen binnen en namen boekhoudingen, geld, auto's en boten in beslag. Verder werden twee hennepkwekerijen gevonden en ontmanteld. Alle verdachten zitten nog vast. De eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius krijgen meer geld. Het bedrag dat ze van Nederland krijgen gaat omhoog met ruim 6 miljoen euro naar ruim 34 miljoen. Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat het bedrag dat de eilanden nu krijgen te weinig is om de taken uit te voeren die Nederland van de eilanden eist. Zo is er te weinig geld voor goed onderwijs, schoon drinkwater en afvalverwerking. Sinds oktober 2010 zijn de drie eilanden bijzondere gemeenten van Nederland en krijgen ze elk jaar een budget van de overheid. Het weer, vanavond bewolkt en buien bij een graad of 13. Ook morgen vrij veel bewolking en enkele buien, maar ook af en toe zon. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Door het slechte weer was het een drukke avondspits. Er staat nu nog 65 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A15 Europort Rotterdam tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 9 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda tussen de Knopende Terbrechtseplein en Ridderkerk 6 kilometer op de parallelbaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de de Ketelplein en Terbrechtseplein 6 kilometer. Richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Spaanse polder 6. Op op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen knopen Dunet en Beeldhoven 9 kilometer. Bij Beeldhoven is in beide richtingen de linker reishok dicht.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 En dit is ook weer zo'n bekende, hè? Dit stamt uit 1983. Ik kan me nog herinneren dat ik het gekocht heb op een LP en later op een CD. Here Comes the Rain Again. En natuurlijk van de Eurythmics, hè? van de CD, LP Touch. Deze dame heeft jarenlang in een viermansformatie gezongen. formatie uit Zweden. En dan heb ik het over ABBA. Agneta Velskog. Na de ABBA-periode zei ze van... Ik ga het eens even solo proberen. Geen één van vieren hebben ze een echte solo-carrière kunnen ontwikkelen. Maar ze zong niet onverdienstelijk hoor. En zeker niet in de Heat is On. Het werd de nummer 2 in onze top 40 lijsten. je dat ook wel eens als u eh, aan het werk bent? Dat u bij uzelf denkt van nou een lekker kopje koffie zou er beslist wel ingaan. U gaat naar de automaat en dan denkt u bij uzelf van hmm, dat is lekkere koffie. Maar dan duurt het toch nog even voordat die aanslaat hoor die koffie. En daar heeft uh, een zekere Andrew Vladek een nummer over geschreven op zijn cd The Wheel. Die hij uitbracht in 2009. Waiting for the coffee to kick in. Last night I got hammered but today I woke up nailed. Baby, I don't want to fail you. What can I do? My whole world's in spin. I'm just waiting for the coffee to kick in. Last night I got ripped but today I woke up torn Baby, I don't want to mourn for you I am through, but you got a very thick skin I'm just waiting for the coffee to kick in Oh, I'm waiting Yeah, I'm waiting my hands, they're shaking. No, it won't be long. I'm just waiting for the coffee to kick in. I got toasted, but today I woke up burned. Baby, I don't want to yearn for you. I am true, and that's where I'll begin. Just waiting for the coffee, waiting for the coffee. I'm just waiting for the coffee need a kick in ons eh, Nederlands nachtegaaltje, hè? Ilse de Lange, The Great Escape, zo heet het eh, nummer. En eh, ja, het is de titeltrek van haar laatst verschenen cd. Het wordt tijd dat ze weer eens een keer eh, een, nieuwe cd gaat uitbrengen, deze dame. Ik was bij een bevriend eh, radiopresentator uit Hilversum en eh, hij zei tegen mij van... Luister eens, heb je een grote tas bij je? Want ik heb weer een aantal cd's voor je die ik dubbel heb gekregen. Eentje daarvan was Amar Sundi Sadaka, zo heet de cd. Prachtige muziek. Het is een, een Afrikaanse jongeman die muziek brengt op verschillende stijlen. Onder andere in Hanai J. Mijn Afrikaanse muziek eh, van deze jongeman, deze Amar Sundi. Het is een, eh, een man die eh, ja, hier in Nederland eigenlijk helemaal niet bekend is. En dit is zijn eerste cd die hij hier in Europa heeft uitgebracht. Er staan maar liefst 14 tracks op en ik zal u binnenkort nog wel eens meer van deze jongeman laten horen. En dit kennen we allemaal. 99 Jahre Krieg, ließen keinen Platz für Sieger, Kriegsmittel. ook weer zo'n eh, zo'n nummer uit de jaren 80, hè? begin jaren, eind jaren 80. Toen waren zij wereldberoemd met eh, dit nummer. Het ging over de oorlog die eigenlijk nooit eh, gewonnen zou kunnen worden. En waarom gingen alle generaals, alle ministers, alle staatshoofden dan toch nog beginnen om een oorlog, een oorlog beginnen om te proberen zoiets te winnen. Sue van Rens is een dame hier uit Nederland, schrijft haar eigen liedjes allemaal. Door uh, eh, promo-cd'tje uitgebracht met daarop eh, zes nummers, waarvan er vijf door haar zelf geschreven zijn. Eentje heeft ze laten schrijven door Julie Miller, want dat is haar grote inspiratiebron, zegt ze zelf. Ze noemt de cd Closure. En dit is bandje nummer 2. Misschien een droom voor vele mensen om eens een keer naar New Orleans te gaan, want daar zit ook veel muziek in. mensen gaan heel graag naar New York. Nou, ik vind eh, België nog ver genoeg soms hoor. En dan heb ik het natuurlijk over een weekendje. Hè? Want voor de grotere vakanties ga ik zoals u weet regelmatig naar Frankrijk. Maar het goede doel blijft steken in België. Kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. niet naar Cuba, wat is me te zoet. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Polen. Ik wil niet naar Polen, dan gaat het te goed. Paul Mosseri, Eric Philbrook en Alan Walker. Zij luisteren naar de naam The Brilliant Mistakes, maar zij kunnen niet helemaal alleen hoor. Want eh, als zij ergens optreden, dan vragen ze aan Lincoln Schliefer, Mike Viola, John Putman, Mark Schumann en Larry Campbell of ze mee willen gaan op hun tournee om hun muziek te brengen die ze zelf schrijven. The Brilliant Mistakes, zo heet de formatie en dit is Distant Drumming. Found my hands, a soldier died in the desert sand MSTX Distant Drumming, zo heet hun cd, die zij nog niet zo gek lang hebben, geleden hebben <laughs> laten verschijnen hoor. En dit applaus, dat geldt voor niemand minder dan Katie Melua. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht met daarop allemaal live opnames. Een daarvan is Crawling Up That Hill. train crawling up a hill So I stopped one day to figure it out I quit my job without a shadow of a doubt To sing the blues that I know about My life is just a slow train crawling up a hill Minute after minute, second after second Hour after hour maar één stukje wat ik gehoord heb van die cd, van die live cd van Katie Mellowa. Maar ik ben wel nieuwsgierig hoor, dus ik ga binnenkort eens naar mijn favoriete platenzaak. En ga daar eens luisteren naar eh, de volledige cd. Pork Belly, rare naam hè, voor een formatie. Er staat een man op met een hele grote varkenskop op de cd Futures. David Gray produceerde het en het is helemaal voorgeschreven door dezezelfde jongeman, afkomstig uit Canada. Irresistible when I step into the ring I'm a force that's purely physical A truly awesome thing I take off my satin gown I give the folks a flex The ladies look me up and down At my trapezius and pecs Sweet daddy Sweet daddy Give you a real sweet fight, Sweet daddy Sweet daddy Be a, a big bout tonight You know I used to be a nasty man uh, But now I fight for good I believe it's God Almighty's plan that I do as I should. I'm righteous and invincible. invincible. The opposition quakes. They call me Mr. Irresistible. I got what it takes. You want it, sweet daddy? I'm a hero to the young and old. irresistible. A sweet daddy. sweet loving, baby. I do more than that. You know I think that it's incredible that I actually exist. They call me Mr. Irresistible. So baby, how could you resist? Sweet daddy. Sweet daddy. I'm a hero to the young and old. Sweet daddy. Sweet daddy whoa Gonna put you in a sleeper hole, Sweet daddy, yeah A perfect hair and a perfect skin Sweet daddy laten is maar in dezelfde stijl verder gaan.